uur. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Rotterdam was er iets na middernacht een ontploffing in het portiek van een woning. Niemand raakte gewond. Er waren dit jaar al meer dan 56 ontploffingen bij woningen in Rotterdam. Meer dan in het hele vorige jaar. Op een andere plek in Rotterdam was er vannacht een schietincident. Daarbij werd een 25-jarige man geraakt in zijn been. Hij moest naar het ziekenhuis. Zijn toestand is onbekend. Gistermiddag is een man ontvoerd in het Noord-Hollandse dorp Spanbroek. Hij werd rond tien voor half drie onder dwang meegenomen in een auto. Omdat de politie zich ernstige zorgen maakt over de gezondheid van de man... hebben ze beeld van de ontvoering vrijgegeven. Ze willen met spoed weten wie de man is en waar hij nu is... en roepen getuigen op om zich te melden. In Den Haag zijn gisteravond zwarte schermen geplaatst langs een deel van de A12... Klimaatactivisten van Extinction Rebellion willen daar vanmiddag de weg blokkeren. De schermen zijn daar neergezet om te voorkomen dat er voorwerpen aangegeven kunnen worden om de weg te blokkeren. De afgezette vicevoorzitter van het Europees Parlement, Eva Kaili... wil volgende week haar werk als Europarlementariër hervatten. Dat melden haar advocaten. Kaili werd in december opgepakt vanwege haar vermeende rol bij corruptie. Na vier maanden cel werd ze vorige maand vrijgelaten. Ze blijft verdachte in de corruptiezaak. Burgemeester Halsema heeft drie geldwisselkantoren van Surrey Chains in Amsterdam gesloten. Ze blijven een half jaar dicht vanwege explosies bij de vestigingen eerder deze week. De kantoren moeten dicht vanwege het ernstige gevaar voor de openbare orde... en een risico op herhaling, meldt de gemeente. Het weer, de ochtend begint fris en de zon schijnt. Gedurende de dag komt er wat sluierbewolking voor en ook ontstaan er dan kleine stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig.